Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Anderhalve meter afstand was er niet bij op sommige tribunes bij het voetbal vanavond. Top Os en FC Den Bosch speelden voor het eerst weer met publiek. De stadions mogen voor een derde gevuld worden en iedereen moet anderhalve meter afstand houden. Dat laatste lukte niet echt in Os, zag verslaggever Ragnar Niemeyer. De fanatiekelingen achter de goal, ja, die worden eh, opgeroepen een keer door de stadions-speaker. En dan zie je de mensen elkaar ook aankijken. Ja, dat is natuurlijk zinloos, sterker nog. Dan gaat het, eh, eh, het hossen alleen maar harder, dan wordt het alleen maar, alleen maar meer. Ja, dat... dat dat is iets wat je de komende periode natuurlijk eh, vaker gaat, eh, gaat krijgen. De directeur van Topos vindt het niet zo'n probleem. Volgens de club blijkt uit hun eigen Field Lab onderzoek dat dit niet tot veel besmettingen zou leiden. Albert Heijn, Coop en Plus halen eierkoeken uit de schappen omdat er metaal in zou kunnen zitten. Het gaat om allerlei soorten eierkoeken. De supermarkten roepen op om ze terug te brengen, dan krijg je je geld terug. De Nederlandse zaalvoetballers zijn er op het EK niet ingeslaagd de kwartfinales te bereiken. Oranje verloor in Amsterdam zijn laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-2 en is daardoor uitgeschakeld. In Enkhuizen in Noord-Holland zijn vandaag 10.000 vissen uit een gracht gered. De vissen waren massaal de doodlopende gracht ingezwommen en ze dreigden daar dood te gaan door zuurstofgebrek. Doordat met zo vreselijk veel vissen op elkaar gestapeld liggen, het is net eigenlijk als wij met z'n allen in een lift gaan staan, eh, de zuurstof raakt eigenlijk op in het water. En dat betekent dat ze eigenlijk eh, het loodje leggen zeg maar, als we niet eh, iets doen. En dus werden er grote netten bij gehaald om de meeste vissen eruit te vissen. Ze zijn naar zuurstofrijk water gebracht. De vissen die de reddingswerkers niet te pakken kregen... hebben speciale beluchters gekregen met extra zuurstof. Het weer nog. Het is bewolkt en het kan een beetje regenen. Vannacht wordt het niet kouder dan 6 graden. Morgen aan de kust soms zon, verder bewolkt en het wordt 10 of 11 graden.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 what's wrong with you? the man on the street. He can see she's been crying. Yeah, she's got blisters on the soles of her feet. Let me help you out. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice. Yeah, yeah.